Kees Groot met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron ontkent dat hij politieke gunsten heeft verleend in ruil voor positieve berichtgeving. Voor de commissie Leveson zei Cameron dat hij een hechte relatie had met mensen uit het media-imperium van Rupert Murdoch, maar dat dat nooit invloed heeft gehad op zijn beslissingen. De commissie Leveson werd door de premier zelf in het leven geroepen na de onthulling dat Britse journalisten, burgers en beroemdheden afluisterden. De commissie onderzoekt ook hoe ver Britse politici wilden gaan om de band met de media goed te houden. Het Egyptische parlement is onwettig en moet worden ontbonden. Dat heeft de voorzitter van het constitutionele hof in Egypte gezegd. Dat bepaalde vandaag dat een derde van de parlementsleden onrechtmatig is gekozen. En daarmee is het parlement als geheel ook onrechtmatig, vindt de voorzitter van het Hof. Het Hof bepaalde ook dat de omstreden oud-premier Ahmed Shafiq gewoon mee mag doen aan de presidentsverkiezingen dit weekend. HAVO-kandidaten lijken weinig last te hebben gehad van de strengere eindexamen-eisen. Het aantal gezakten is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Dat zegt het HAVO-platform op basis van een voorzichtige schatting onder 10 scholen. Vandaag kregen ongeveer 100.000 HAVO- en VWO-leerlingen te horen of ze geslaagd zijn. Gisteren gaf de stichting Platforms VMBO aan dat het aantal gezakten bij dat schooltype is verdubbeld ten opzichte van het vorig jaar. Kunstschilder Marleen Dumas krijgt de, de Johannes Vermeerprijs 2012. De jury heeft haar de prijs toegekend voor haar ongeëvenaarde vermogen om menselijke emoties vast te leggen. Het werk van Dumas is te zien in musea over de hele wereld. Binnenkort is werk van haar ook te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De Johannes Vermeerprijs is een staatsprijs om uitzonderlijk artistiek talent te eren. Er is een geldbedrag van 100.000 euro aan verbonden. Het weer, vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking en in de loop van de nacht kans op wat regen.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 A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Velzen 3. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenol 5 kilometer. Andere kant op tussen Osdorp en Rij 3 kilometer. En tussen Oud-Zuid en knooppunt Amstel 2. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij de afrit Berkon Rode Reis 2 kilometer.